uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Europese distributiecentrum van Alibaba komt hoogstwaarschijnlijk niet naar Nederland. De Europese topman zegt in Nederlandse en Belgische media... dat de Chinese webwinkel voor Luik kiest in België. Het is dan de bedoeling dat het distributiecentrum dicht bij het vliegveld in Luik komt. De topman houdt nog wel de deur open voor Nederland... als het bedrijf in de toekomst verder wil uitbreiden in Europa. Onder andere premier Rutte heeft zich hard gemaakt... voor een distributiecentrum van Alibaba in Nederland. Homostellen hoeven binnenkort niet meer naar het buitenland... om via een draagmoeder een kind te krijgen. Daarvoor kunnen ze vanaf volgend jaar ook terecht... in twee Nederlandse IVF-klinieken. Bij de ene kliniek in Leiderdorp is de draagmoeder ook de eiceldonor. De andere kliniek in Elsendorp biedt ook de mogelijkheid om een andere eiceldonor te kiezen... bijvoorbeeld familie van een van de vaders. Ook twee andere centra in Nederland denken erover... om draagmoederschap voor homostellen mogelijk te maken. De bosbrand in het noorden van Californië is de dodelijkste in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Het dodental is opgelopen tot 42 en er zijn nog ruim 200 mensen vermist. De doden zijn gevonden in uitgebrande huizen en auto's. Naast de 42 doden in het noorden zijn er ook twee mensen omgekomen bij een bosbrand in het zuiden van Californië, in Malibu. De Ierse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar meldingen van vreemde lichten en objecten langs de kust van Zuidwest-Ierland. Verschillende piloten hebben de lichten gezien, meldt de BBC. De luchtverkeersleiding heeft met hun apparatuur niets waargenomen. De Ierse luchtvaartautoriteit heeft naar aanleiding van de meldingen een rapport ingediend over ongewone activiteiten in de lucht.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. is on fire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

ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 stop.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 electricity flows with the very first kiss. turn it up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I uh. ran out, but boy, 的冬。